Betekent niet dat meteen alle coronaregels de prullenbak ingaan, zegt verslaggever Albert Bos. Afstand houden, thuisblijven bij klachten en je ook laten testen. Natuurlijk ook met het oog op het najaar en misschien de virusmutanten. Je ziet de situatie nu in het Verenigd Koninkrijk met die Delta- of Indiaanse variant ontstaan. Nou, die variant is nog nauwelijks in Nederland. Dat wil het kabinet natuurlijk ook zo houden. Dus die basismaatregelen, die zullen nog wel blijven. Premier Rutte en minister De Jonge geven vrijdagavond weer een persconferentie. Mensen die dat willen kunnen vanaf volgende week woensdag een prikafspraak maken voor het Janssen-vaccin. Dat wordt in ons land bijna niet meer gebruikt, maar het is wel veilig en effectief, zegt minister De Jonge. Van Janssen heb je maar één prik nodig en dat is bijvoorbeeld handig voor mensen die nog niet zijn ingeënt en binnenkort op vakantie willen. En de Greenpeace paraglider die gisteren voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk op het veld landde... liep het risico om door scherpschutters te worden uitgeschakeld. Dat zegt een Beierser minister tegen de Duitse krant Bild. Doordat de tekst Greenpeace op de parachute stond... heeft men de scherpschutters niet laten ingrijpen. En een primeur voor de Zeeuwse stad Terneuzen. Daar is de eerste piepschuim recyclefabriek ter wereld geopend. Per jaar zal er zo'n 4000 ton piepschuim worden hergebruikt. Onder meer in kunststofkorrels, vertelt deze fabrieksmedewerker. Uiteindelijk houden wij over uh, een van de grondstoffen. Een van de eh, grondstoffen is polystyreen. En dat kunnen wij weer verkopen. En wat kan je daar dan mee? Wij kunnen daar eh, terug mee piepschuim maken. Maar eh, je kunt er ook eh, hele andere applicaties eh, van maken. Denk aan de plastic messen of lepels. Denk aan de plastic bordjes. Maar denk ook aan een kopje en een kommetje. Ook wordt het piepschuim verwerkt in brandvertragende middelen. Het weer blijft nog lang zonnig en warm vanavond. Daarna krijgen we een lekkere plaknacht. Het wordt niet kouder dan 17 tot 22 graden. Morgen is het overal tropisch warm met zo'n 30 tot 35 graden. Later op de dag wel kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet meer veel files, maar op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom staat het wel vast in beide richtingen voor de aansluiting met de A44 bij de Leimuiderbrug. Door een technische storing aan de brug staat het daar in beide richtingen vast.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 ZFM. Met nu ZFM breekt de week. Alright DJ, put the needle on the record. Grasduinen. Hartstikke nieuw en het komt uit Duitsland. De Hamburg Spinners heet ze. Twee keer raden waar ze vandaan komen. Duitsers die uh, soul, mod en R&B spelen. Het kan dus wel eh, gekker. En volledig terecht, want het is hartstikke leuk. Scorpion in Stiefel, zo heet het album. Net uit dus, je hoorde. Maries Mexicaner. Welkom terug. Tweede uur uh, eh, Grasduinen, nog een uurtje. Daarna het programma De Krochten met Pim Groof. know Vroeger waren ze nog met z'n tweetjes. Nu is je nog helemaal sil, eh, silo's, silo's. Nee, dat niet per se. Hè. Gewoon alleen Mike Millish uit eh, Canada. En hij vormt eh, de band Rye. Hun nieuwste single Black Rain. Eh, welkom terug in tweede uur. Straks nog nieuwe muziek van onder andere ehm, eh, Monsieur Odell, zijn nieuwe nummer. En een eh, Queen. En daarnaast natuurlijk nog de mini-concertagenda. Wie hebben er allemaal bevestigd? Ga er maar aan staan aan een cover van Smells Like Teen Spirit. Laat staan dat je het nog doet op een Latin wijze. Maar wel hartstikke leuk nu voor tijdens dit zomerse weer. DJ play my song till the early morning. Nothing you won't do for love. what did I ever do to have this woman in my life? Feels so good to know. Feels so good to feel. rhythm when you step in your body right across the floor. Just something about you, baby. Don't stop the moving. Baby, keep on dancing till the break of dawn. Dance the night away and hold me close. Baby, don't let go. DJ, play my song till the early morning. Nothing you won't do for love. What did I ever do to have this woman in my life? Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Engeland hoorde je met, met Trotnomy. In Engelse Riviera. kwam eh, tien jaar geleden uit. En dat betekent een grote doorbraak. Staan volgend jaar Tivoli, 29 maart. En ook eh, op, het op Lowlands, aankomend Lowlands. Eh, staan ze ook gepland. En meestal gegarandeerd een feestje. Nu we het toch hebben over de concerten... laten we dan ook maar meteen beginnen met de mini-concertagenda. De Paradiso in Amsterdam, 14 september. Sun Little, R&B uit Philadelphia. 7 november José González. 8 eh, november Marcus Miller, de legendarische bassist in de Paradiso. En 22-11, u draaide hem net, José James, soul en jazz eh, vocalist. Dan 20 oktober Benny Sings uit Nederland. En 28 december Sven Hammond op zijn eigen hemeltjaar komt, komt ik ook nog voor in de concertagenda in Haarlem. En dan 30 december, dat vind ik altijd leuk. The Wolf, fantastisch Nederlands product. Bluesrock, psychedelia en een vleugje soul. En een fantastisch live optreden. Eh, dan de Melkweg voor volgend jaar. Joe Satriani, gitaar gitaarvirtuoos en 15, 15 eh, Grammy-nominaties. Komt met zijn Shape Stifting Tour naar de Melkweg. 15 april dus volgend jaar. En dan in Haarlem in de Patronaat. 27 november de Amerikaanse jazzzangeres is ooit ontdekt als eh, straatmuzikant in Parijs. En nu is ze inmiddels eh, wereldberoemd. Madeleine Perrault. Het concert vindt plaats in de Philharmonie. En daarnaast nog, zoals gezegd, 4 december Hammond organist... en de grote baas van de begeleidingsband van Matthijs van Nieuwkerk tegenwoordig... Sven Hammond plays Philonius Monk. Dan nog in de Zikko Simpler Red 15 november en Crack Reporter 20 april volgend jaar. I was born in a dump. My mama died and my daddy got drunk. He left me here to die or grow. in the middle of Tobacco Road. I grew up in a rusty shack. All I owned was a hanging on my back. God knows how I loathe this place called Tobacco Road but it's home. Yeah. The only life I've ever known. But the Lord knows I loathe tobacco road. save my money, get rich, I know. Bring it back to Tobacco Road. Bring dynamite and the crane. Blow it up and start all over again. I'll build a town and be proud to show keep a name tobacco road cause it's home yeah the only life I'd ever known I despise you cause you're filthy but I love you cause you're home met een falsetto stem en achter de piano... en de rest van de instrumenten ingespeeld door John Deacon. Cool Cat hoorde je van Queen. Er is een origineel van dit nummer, dat waart eh, rond op het internet. Eh, je kunt het ook nog wel terugvinden op, David Bowie, op eh, YouTube. en inderdaad, daarin speelt David Bowie ook mee. Maar die vond eigenlijk niets en eiste dat het nummer van het album Hot Space werd gehaald. Eén dag voor de release, wat resulteerde in een later uitkomen van het gehele album. Het is trouwens opnieuw een album waarmee eh, Queen flirte met de disco en de funk. En daarom werd het album geplaatst door het toonaangevende Q Magazine... in de top 15 van albums waar grote rockartiesten serieus de draad begonnen kwijt te raken. Oké, zoals beloofd, de nieuwe Tom Odell. Kijken of hij het eh, waanzinnige succes kan evenaren van eh, Another Love. dit is zijn nieuwe plaat, Lose You Again. I got a one-way ticket. I got a master plan. tomorrow, try again zou zomaar eens kunnen gebeuren, zegt het succes. Even naar een prachtige nieuwe plaat, vind ik het, van Tom Odell. Dus Lose You Again. Ik had begrepen dat hij een hele slechte periode achter de rug heeft. Uh, maar nou, hij heeft zichzelf volledig weten te herpakken. Tom Odell, nieuwe plaat. Ehm, wat gaan we nu doen? Got to give the girl, de dames van Unperfect. give the girl boy what she wants. to give the still a band playing. Victor was a jazz magician. We zijn alweer aangekomen aan het einde van eh, het programma Gastduinen. Zo direct twee uur het programma De Krochten van Pim Groof. Met daarin eh, niemand minder dan eh, de zanger van Hello, Venray. Henk Korn. Ik vind het wel een leuk verhaal nog altijd. Hoe zij aan die naam komen. je had vroeger het programma Los Vast van de NCV. De presentator Jan Rietman begon dan altijd de show met Hallo. En dan gevolgde de naam van de bezochte plaats. Nou ja, en zo ontstond, ontstond Hallo uh, zo direct dus op zoek naar de wortels van de nederrook met eh, Pim eh, Geld. We gaan eruit met Donny Hathaway, The Ghetto. Eh, ik ben er volgende week weer tussen 6 en 8. Met het programma Gastuinen. Leuk dat je luistert, hebt geluisterd. En succes vannacht, zou ik haast willen zeggen. Want het tot bloedje heet.